In Jemen was de opkomst vandaag bij de presidentsverkiezingen hoog. Uit exit polls na het sluiten van de stembureaus blijkt dat ongeveer 80% van de Jemenieten heeft gestemd. Er was overigens maar één kandidaat, vicepresident Hadi. Hij is al sinds 1994 vicepresident onder oud-president Saleh die vorig jaar werd verdreven. De oppositie in het zuiden van het land had opgeroepen tot een boycott van de verkiezingen. Daar bestaat de angst dat Saleh achter de schermen de touwtjes in handen blijft houden. Prins Friso heeft in het ziekenhuis in Innsbruck bezoek gehad van de vriend met wie hij vrijdag aan het skiën was toen hij door een lawine werd bedolven. De Oostenrijker Florian Moosbroeger was vanavond met prins Mabel en prins Constantijn een uur bij Friso. Moosbroeger werd gisteren door de politie inleg ondervraagd. De RVD zei vandaag dat er geen nieuwe ontwikkelingen te melden zijn over de toestand van de prins. De Venezolaanse president Chavez moet opnieuw onder het mes. Er is een verdacht plekje ontdekt in zijn bekkenstreek waar hij eerder kanker had. Het is nog niet duidelijk wat de artsen precies hebben gevonden. Volgens Chavez heeft het plekje een doorsnee van ongeveer 2 centimeter. De nieuwe operatie is volgens de president eenvoudiger dan de ingreep van vorig jaar juni op Cuba. Toen verwijderden artsen een tumor en kreeg hij vier chemokuren.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 方向。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 mouse with a seatbelt. Put it in the car. Maybe I'm not for you, so why don't you let go? Can I go now? Tell me what's the point in all who I am. 45 See. Let's do it all night. this is true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 Jolie Bit.